van der Linde met het NOS-journaal. Medewerkers van de Belastingdienst en andere uitvoerende overheidsorganisaties... zoals het UWV, e moeten trainingen krijgen over discriminatie. Dat stelt demissionair premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer. Het College voor de Rechten van de Mens moet hier een belangrijke rol in gaan spelen. Volgens dat college gaat het onder andere om trainingen over discriminatie en vooroordelen. Het demissionaire kabinet komt met het idee naar aanleiding van de toeslagenaffaire... door de training trainingen moet het etnisch profileren door de overheid minder worden. In Afghanistan is een Nederlandse NAVO-militair gewond geraakt aan zijn arm. Het gebeurde bij een schietoefening in het noorden van het land. Het, hij is geopereerd en wordt overgevlogen naar Nederland. De marechaussee onderzoekt wat er precies is gebeurd. S10 heeft het popstipendium gekregen. De prijs voor veelbelovende popartiesten en bands. De zanger en rapper van 21 kreeg de prijs op de digitale versie van Eurosonic Noorderslag. De jury hoopt dat Stien den Hollander, zoals ze echt heet... met de 10.000 euro prijzengeld kan werken aan haar bekendheid buiten Nederland. In de eredivisie heeft AZ met 2-1 gewonnen van ADO Den Haag. Het winnende doelpunt van de Alkmaarders viel 1 minuut voor tijd. Eerder op de avond won FC Utrecht met 2-0 van Heracles... en was Fortuna Sittard in Zwolle met 2-0 te sterk voor PEC. PSV won met 5-3 bij Sparta en Vitesse pakte drie punten bij hekkensluiter Emmen. Door de 4-1-zegen staan de Arnhemmers nu een dag samen met Ajax bovenaan. Ajax komt morgen nog in actie in de klassieker tegen Feyenoord. Het weer nog, het is bewolkt en de sneeuw trekt weg naar het oosten. Lokaal kan het glad zijn.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 got your love on my side. You can make it. your thigh. Girls, girls, get that cash. If it's not a five or shaking it, uh-huh. ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's rough from that if it's lying out. It's rough from that if it's lying out. If you got a big, let me search you to find out how hard I gotta work you.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 Chiavistelli. Chiavistelli DJ. Build the bass. House music. Build the bass. Rock the house. Build the bass. House music. Build the bass house music. listening to My House. It's my house, baby. listen, listen, listen, listen, listen. listen. incredible sound of Mr.